De zaak die om 9 uur vanavond begon is kort voor 11 uur geschorst. Volgens een persrechter wordt de uitspraak niet eerder dan half tien schriftelijk bekendgemaakt. Na de schorsing zei DSB-directeur Scheringa dat het faillissement van zijn bank nog geen uitgemaakte zaak is. Volgens hem heeft minister Bos verkeerde cijfers gegeven en is de kans 50-50 dat DSB niet failliet wordt verklaard. Bij de rechtbank hadden zich vanavond enkele honderden personeelsleden van de DSB-bank verzameld. Hoge provisies op koopsompolissen zijn eerder regel dan uitzondering. Dat blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten, de AFM. De laatste maanden was er veel ophef over de hoge provisies die de DSB-bank rekende voor de polissen. Maar ook andere banken en verzekeringsmaatschappijen rekenen provisies tot soms wel 80 procent. De AFM houdt sinds juli toezicht op de koopsom polissen en deed er onderzoek naar. Daaruit blijkt dat hoge provisies heel gewoon zijn. Op de effectenbeurs van New York is de Dow Jones voor het eerst in een jaar boven de 10.000 punten gesloten. De positieve stemming was onder meer te danken aan de bank JP Morgan Chase... Die maakte de hoogste winst bekend sinds de hypotheekmarkt in 2007 instortte. Verder bleek dat de Amerikaanse detailhandel het in september minder slecht had gedaan dan verwacht. De laatste Europese kwalificatiewedstrijden voor het WK voetbal in Zuid-Afrika zijn gespeeld. Vanavond plaatsten Zwitserland en Slowakije zich rechtstreeks. Zij voegen zich bij de al eerder geplaatste groepswinnaars Nederland, Duitsland, Italië, Spanje, Engeland, Denemarken en Servië. In de strijd om een play-off ticket plaatsten Griekenland, Oekraïne, Slovenië en Portugal zich.